Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie begeeft. Agenten moeten beoordelen of het slachtoffer bijvoorbeeld gevaar loopt te worden bedreigd... of dat er kans is op wraak na de aangifte. Eventueel kunnen politie en justitie dan maatregelen nemen... zoals het afschermen van adresgegevens of een contactverbod voor de verdachte. De nieuwe beschermingsmaatregel wordt genomen om te voldoen aan Europese regels voor slachtofferzorg. Vier op de tien Syriërs die in Nederland asiel hebben gekregen... kampen met psychische problemen. Ze zijn bijvoorbeeld vaak zenuwachtig of somber... blijkt uit onderzoek onder 44.000 vluchtelingen. De psychische problemen komen deels door gebeurtenissen... tijdens de vlucht naar Nederland, zoals schipbreuk. De meeste ondervraagde Syriërs zijn wel positief... over hun toekomst in Nederland. Bij een supermarkt in Leeuwarden is vannacht een aantal woningen ontruimd... nadat er een plofkraak was gepleegd op een pinautomaat. De gevel van het gebouw raakte flink beschadigd. Omdat er explosieven zijn gebruikt, moeten omwonenden hun huizen uit. Ze worden opgevangen door de gemeente. De daders zijn nog spoorloos. De jaarlijkse haring, oliebollen en frietest van het AD komen niet meer terug. De hoofdredacteur schrijft vandaag in de krant te stoppen met de smaaktesten... omdat vorig jaar is gebleken dat over smaak toch te twisten valt... Er was toen veel kritiek op de haringtest vanwege een keurmeester die niet eerlijk zou beoordelen. De oliebollentest lag onder vuur vanwege de harde jurycommentaren. Voor een liter Coca-Cola is veel meer water nodig dan het bedrijf beweert, blijkt uit onderzoek van technologiewebsite The Verge. Het bedrijf zegt 2 liter water nodig te hebben voor 1 liter cola, maar in werkelijkheid is dat 70 liter.